Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het eerste tv-debat voor de verkiezingen zit erop. Zes partijen deden mee en het ging over allerlei onderwerpen. Klimaat, discriminatie en natuurlijk corona ging er een paar keer best pittig aan toe. Vooral toen lijsttrekkers vragen kregen van gewone kiezers. Dit horka-stel deed dat bij CDA-leider Wopke Hoekstra. Hun restaurant is al een hele tijd dicht en ze hebben het er zwaar mee. Heel eerlijk, er gaat heel veel geld naartoe. Eh, en toch lossen we niet alle problemen op. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe er dan ook op, opgelost wordt voor ondernemers die echt in de problemen komen. Want wij hebben totaal geen vangnet. Niks op is nada. Ik zou dolgraag willen dat je zo snel mogelijk weer open kan. Maar ik wil u ook niet eh, beloven dat ik dat morgen morgen gaan oplossen. MBO-studenten en scholieren moeten vanaf vandaag hun wekker weer extra vroeg zetten. Ze mogen weer één dag per week naar school in het EGI en dus niet meer alleen maar online lessen. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor het eerst sinds hij weg is uit het Witte Huis een toespraak gehouden. Deed hij op een bijeenkomst waar hij onder meer liet weten misschien mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Continue to fight right by your side. We will do what we've done right from the beginning, which is to win. Ja, Trump zei ook weer eens dat niet Joe Biden, maar hij zelf de verkiezingen heeft gewonnen. En er is gevoetbald. Ajax PSV eindigde in 1-1. Maar de wedstrijd werd niet echt vrolijk afgesloten. Na afloop werden spelers van Ajax belaagd toen ze van het stadion naar de spelersbus liepen. Onder meer Tadic kreeg dingen naar zijn hoofd gegooid. Kwam door een opstootje tijdens de wedstrijd met PSV-aanvoerder Dumfries. When he came to me and say that I'm pussy and that I'm not leader. Pussy? Wie zei pussy? Jij? Ik zei geen geen pussy. Ja. Dat zei hij. Ja. Oh nee, nou ja, hij zei wat anders hoor. Dus, eh, Maar hij weet dat hij heeft gezegd. Dus, uh, of jouw moeder uitschelden? Ja, dat heeft hij wel gezegd, ja. Dus daar ben ik niet van genieten. Nee, nou, ja. Ja, dan, eh, op het einde was het een beetje heet. Word je, word je een beetje boos. Gisteravond speelde ook AZ en Feyenoord nog tegen elkaar. AZ won met 4-2. Het weer, we beginnen met mist en laaghangende bewolking. Maar in de loop van de dag krijgen we de zon ook te zien. En het is droog vandaag. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Lelystad Noord 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging en 5 minuten extra reistijd op de N9 Den Helder Alkmaar tussen Schorel en Bergen.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 She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone? forever now. I drive alone past your street. There's no need to run There's no need to hide Whatever comes between us, baby I will push aside to you the phone and then he calls And baby I, I hope you work it out Forgiven just about, forget Let him take you on a first date again And when you're leaning for a kiss She makes you feel the same way about her that I feel about Could've got this right en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf vandaag mogen alle mbo-studenten weer één dag per week naar school. De afgelopen maanden waren de scholen alleen open voor bijvoorbeeld examens. Ook de middelbare scholen gaan weer fysiek lesgeven. Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten zit in geldnood. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. 120 gemeenten krijgen de begroting voor dit jaar niet rond... en 12 staan onder curatelen van de provincie. De omzet van de horeca is vorig jaar met ruim een derde gekrompen. Dat is volgens het CBS de sterkste krimp ooit. De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. En het weer. Eerst kans op nevel of mist. Later op veel plaatsen zon en het wordt 8 tot 12 graden. Morgen meer zon en 9 tot 15 graden.